Kerry heeft zijn zorgen over het geweld geuit tegenover leden van de Egyptische overgangsregering, Onder andere tegen vicepresident El Baradei. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelde het geweld in Egypte. Hij riep de overgangsregering op om vreedzaam om te gaan met demonstranten en om de mensenrechten te respecteren. In Cairo zijn volgens de Egyptische regering 65 betogers om het leven gekomen. De moslimbroederschap zegt dat nog eenzelfde aantal mensen levensgevaarlijk gewond is geraakt. Een arts heeft tegen de BBC gezegd dat er wel 100 doden zijn. Uit heel Nederland zijn meldingen binnengekomen van blikseminslagen en wateroverlast door onweersbuien. In Meerkerk in Zuid-Holland sloeg de bliksem in in een rijdende politiewagen. De twee surveillerende agenten in de auto raakten niet gewond. Ook leidden blikseminslagen her en der tot brandjes. De buien trokken van zuidwest naar noordoost. Nu zitten ze nog boven Groningen. In het hele land gold code geel in verband met het onweer. Dat is een minder zware waarschuwing dan code oranje dat gisteren van kracht was tijdens de buien. De Tunesische politie heeft in de zuidelijke stad Sidi Bouzid traangas ingezet tegen gewelddadige betogers. Sidi Bouzid is de geboorteplaats van de donderdag vermoorde oppositieleider Brahmi. Betogers die woedend zijn over zijn dood gooiden stenen naar de politie en staken autobanden in brand. Aanhangers van de oppositieleider houden de islamitische regeringspartij Ennada verantwoordelijk voor de moord. Brahmi werd gisteren begraven in de hoofdstad Tunis, waar het daarna ook tot rellen kwam. Het weer, er zitten nog wat buien in het noordoosten. Tijdens die buien zijn onweer en windstoten mogelijk. Overdag trekken de meeste wolken en buien geleidelijk weg...